Ook Hongarije is vandaag begonnen met de vaccinatiecampagne. En morgen beginnen veel andere Europese landen met vaccineren. In Nederland worden de eerste mensen op 8 januari ingeënt. De burgemeester van de gemeente Altena, waar Veen onder valt... heeft in een verklaring bevestigd dat de brandweer vannacht is bestookt met vuurwerk... en zich noodgedwongen heeft teruggetrokken. In het dorp in Brabant was het afgelopen nacht weer onrustig. Er werd vuurwerk afgestoken dat ook onder een brandweerwagen terecht kwam. Het is vaker onrustig in Veen rondom Oud en Nieuw. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 1700 nieuwe coronabesmettingen minder gemeld dan gisteren. Het waren er 9880 en dat is ook minder dan het gemiddelde van afgelopen week. Er liggen wel 45 besmette mensen meer in een ziekenhuis. Ruim 2300 zijn het er en van hen liggen er ruim 600 op een intensive care. Dat is een stijging van 15. De Britse mutatie van het coronavirus duikt op steeds meer plaatsen op. Nu ook in Zweden, bij een reiziger uit het Verenigd Koninkrijk. Vandaag en gisteren waren er ook al meldingen uit andere landen. Japan sluit vanwege de besmettelijkere variant van het virus... met ingang van maandag de grenzen voor buitenlanders die niet in Japan wonen. En opnieuw zijn beelden opgedoken van de Griekse marine die bootvluchtelingen terug de zee opstuurt. De opnamen zijn gemaakt vanuit een helikopter en door, andere, door onder andere een Duitse Europarlementariër op Twitter gezet. De beelden zouden van eergisteren zijn. De Grieken zijn eerder beschuldigd van dergelijke acties. De Griekse regering ontkent elke betrokkenheid. Het weer, op steeds meer plaatsen regen en wind. In de loop van de avond aan zee zware tot zeer zware windstoten.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 Maar lieve schat, ik kan er niet omheen. Dus ik zou je graag nog één ding willen vragen. Zijn we samen? zin om nu traveling When he's lying there all alone in bed, he's picturing his wife while he's crying. Because on Christmas Day, nobody should be alone. Cause on Christmas Day, you should be with the ones back home. You should be hanging stockings fireplace and garlands everywhere with decorations and Christmas lights in the tree. Because on Christmas Day sympathy. But she's resourceful, and she will find a way to that hotel named Casabel. And when he opens his eyes in the morning, and he sees his wife, she's standing laat de kaarsjes voor je branden. Met kerst kom ik naar je toe. Geen hond legt ons nu nog aan banden. Al laat de sneden voor de gein, het mag van ons heel lang. Kerstfeest zijn. Oh, wat heb ik er een zin ja, in? ik wel ben. Al heel vroeg in september droom ik weer van december. De tijd van warmte en geluk ik voel de kriebels in mijn kuiten. Ik ben gewoon niet meer te stuiten. Drie maanden is nog wel een hele ruk. Ja, ah, ja. En is het eindelijk dag gekomen? Hangen de ballen in de bomen? Zijn de wijzen uit het oogste bier in huis? De wijven hangen de sterren voor de raad. En zie ik volop lichtjes buiten. Zit ik geheim met kerst gezellig thuis? Met kerst kom ik naar je toe. Ik kom naar je toe. Ik laat de kaarsjes voor je branden kom ik naar je toe. Geen hond legt ons nu nog aan banden. Zeg, zing even mee. Met kerst staan wij voor de deur. Goed zo, jongens. Met mistletoe en dennengeur. De gast is sneller in galop. Dus stoot die hard maar op. En laat het even sneeuwen voor de gein. Zet de gluw en mag klaar. Dan zijn er bij elkaar en mag het heel kerstfeest zijn. zeg, zouden we het halen? Ik zit er al in malen. Ik zie mezelf al zitten bij het vuur. Ehm, ik wil geen kootje vatten. Ik heb last van koude jatten. Pas op, want tante slaat ons laatste uur. Kijk toch eens uit je doppen. We zijn niet meer te stoppen. Uh, ons feest laat uit zichzelf hier op hol. Uh, pas op, ze raken al de stal. Zeg, doe ik dit nog steeds wel voor mijn Met, kerst kom ik naar je toe. <laughs> ik laat de kaarsjes voor je branden. Met kerst kom ik naar je toe. Geen hond legt ons nu nog aan banden. Met kerst staan wij voor de deur. <laughs> Met mistletoe en dergelijke als ik sneller in galop. Dit stoot hier maar maar op. En laat het even sneeuwen voor de gein. Zet de gluur en mag eens klaar. Straks zijn bij elkaar en mag het heel lang kerstfeest zijn. Ja, we zijn bijna thuis. Het is kerstfeest in ons huis. Met kerst kom ik naar je toe. is nu nog aan banden. Met kerst dan wij voor de deur. Ja, daar zijn we weer. Met mistletoe en dennenveur. Maar gas is sneller in galop, dus stoot die harder op. En laat het even sneeuwen voor de gein. Zet de mappers klaar, straks zijn we bij elkaar en lachen het heel lang. feest dus zijn. gezellig worden. meer muziek, meer variatie. Met Entertainment for You. Boy child, Jesus Christ was born on Christmas Day. And man will live forevermore. lights on the tree. Just you and me, that's Christmas. Sending your love to everybody, that's Christmas. Christmas favoriete plaat op de radio? Dat kan, want ook in dit uur is het jouw muziek, jouw keuze. Laat Fred het weten via zandvoortradio@gmail.com. for me When cow singers gather round and your voices fill the town It's like the world is joining in allemaal veel te snel. Te veel een souvenir. In mijn gedachten nog steeds. is het weer gezellig, hè? Fred hij. Je weet niet wat je ziet. Nee, je gelooft je ogen niet. Met lichtjes in de straat, die aangaan s'avonds laat. En klokjes spelen kerstmuziek. Kerstfeest, het is het mooiste zitten, we moeten even praten. Gevoel van hoop en samen, waar heb je dat gelaten? Kan jij dat zien? Weet jij misschien? De lockdown vanaf maart, ken een paar mooie momenten. Maar de winter voelt alleen, alleen wanneer begint de lente. Kan jij dat zien? weet jij misschien. Voor dat puntje aan de horizon ooit te stip, heb je zo gemist. Ik doe mijn ogen dicht en dans hier met jou. wacht op de tijd dat het zover is. Want ik zweef tussen hoop en vrees. Verschilt met de dag wat erover wint. Ik heb de melodie klaar, maar de woorden niet. Ik zoek nog steeds ik alles wat gebeurd is bij elkaar. Niets voelt nog hetzelfde, ook niet de muziek. Ik mis het samen zingen, ik mis jou en het publiek. Voel jij dat ook? Mis jij dat niet? Wat laat de aarde draaien? Wat houdt ons op de been? Dus zend ik al mijn liefde naar jou dwars door alles heen. Voel jij dat ook? Doe jij dat ook? In een jaar waarin de afstand groter werd. In de straat op het plein, er is een hoop gezegd. Tussen links en rechts, tussen kom en recht. In de snelkooppan wat de smaak soms weg. Maar we zitten allemaal aan dezelfde tafel. Moeten het doen op dezelfde aardpop. Met dezelfde akkoord dezelfde letters in het alfabet. Hoe maak ik een lied over dit jaar? Hoe krijg ik alles wat gebeurd is bij elkaar? Ik wil een jaar vol nieuwe dagen, vol met nieuwe kansen. Misschien een festival waar we samen kunnen dansen. Ik wil juichen naar de finish, proosten met een vriend. Klappen voor degene die het weer hebben verdiend. Ik wil over de grens, reizen naar de zon. Herenigd zijn met mens. Maar voor nu, voor nu. 2020, ik ga verder. Genoeg gediscussieerd. Ik richt mijn blik naar voren. En ik heb veel van je geleerd, maar we moeten door. Met het hoofd omhoog Jersey. hebt het mooiste pakje voor me aangedaan Dus ik steek de kaarsjes voor je aan Je zinnen klinken als gedichten Je laat mijn hele hart verlichten ik zing voor jou, bellen bij de open haard. Deze dagen zijn me alles waard. Liefje, kom eens bij me liggen. Dan streel ik over jouw gezichtje. Zing maar bij Vanavond mag ik uitpakken Wil dit lang, schatje Want vandaag is het ons de winternacht Je liefde houdt me warm als de winter wacht Met jou wil ik de boven En jou de hele nacht plezieren je mooie energie is me nooit ontgaan Het voelen van de liefde is bij jou ontstaan Nu ga ik de lichtjes dimmen Ik zal je voor altijd beminnen Schenk maar Vanavond mag ik uitpakken.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 Echt niets overtreft. Een kus op jouw mond voor de haard op de grond. Ik hoop dat jij het beseft, want het is kerstmis en jij hoort verlangen in jouw armen. Ik wil bij je zijn met kerstmis. En ik wacht hier op jou, omdat ik van je hou.